Vijf uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Minister Hoekstra is door het stof gegaan voor de harde houding van Nederland tegenover Zuid-Europa. Italië en Spanje deden vorige week een beroep op het Europese noodfonds om de coronacrisis te kunnen bestrijden. Maar Nederland en enkele andere Noord-Europese landen lagen dwars. Daar kwam stevige kritiek op. In een open brief noemt een groot aantal prominente Italianen... onder wie burgemeesters, economen en gouverneurs... Nederland niet ethisch en niet solidair. Hoekstra zegt nu dat het kabinet niet empathisch genoeg was... en te weinig begrip toonde. Bijna duizend gestrande Nederlandse reizigers zijn inmiddels opgehaald uit het buitenland. Ook 225 andere EU-burgers zijn naar Nederland teruggehaald... meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Vanavond worden nog eens 150 Nederlanders uit Turkije teruggehaald. In totaal hebben 23.000 mensen zich geregistreerd op de speciale site van het ministerie. De politie heeft tussen afgelopen donderdag en zondag ruim 250 mensen bekeurd... omdat ze de coronamaatregelen overtraden. Ook het aantal meldingen van overlast, onrust en spanning in wijken... nam de eerste week na de afkondiging van de maatregelen sterk toe... maar is inmiddels gestabiliseerd. In totaal zag de politie het aantal gemelde incidenten dalen... vermoedelijk als gevolg van de maatregelen. Het aantal woninginbraken is de afgelopen week bijna gehalveerd. De man die werd gezocht na het gezinsdrama in Etten-Leur is opgepakt. Hij werd gevonden in diezelfde plaats. In een huis in Etten-Leur werd afgelopen weekend werden vier doden gevonden. Twee kinderen, hun moeder en hun oma. De opgepakte man is de 33-jarige vader van het gezin. Het weer vanavond en vannacht vrij helder en het koelt af naar 2 tot plaatselijk min 5 graden. Morgen vanuit het noorden meer bewolking en mogelijk wat regen bij een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A10 Ring West richting Zaanstad staat bij Amsterdam-Geuzenveld 2 kilometer file door een ongeluk.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 My life is filled with gloom. So day after day, I stay locked up in my room. I stay locked up. before. Yesterday was different. in Malo. Ik zag op de kade een meisje heel alleen. Ze wilde varen en ze zocht geluk. En ze vroeg indringend, mag ik met jullie mee? Zo vreemd dat zij verdween. Wij vroegen het iedereen, maar niemand had haar meer gezien. Wij gaan door hier en wind, als daar een wij ons blind. zullen haar ooit vinden. In elke uithoek gaan wij van boord. Op elke kade heeft men van haar gehoord. Hier een foto waarop zij lacht. We zullen zoeken, al is het dag en nacht. Zo vreemd dat zij verdween. Wij vroegen het iedereen, maar niemand had haar meer gezien.